9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Een drone van het leger is gisteren neergestort op de Maasvlakte. Het vliegtuigje vloog tijdens een testvlucht tegen een stelling... op het terrein van containerbedrijf APM Terminal Rotterdam. Het gaat om een drone van zo'n 250.000 euro. Die beschikt over een infrarood en een optische camera. De afgelopen tijd werden twee van dit soort drones geregeld ingezet... om vanuit de lucht toezicht te houden op de coronamaatregelen. Het vliegtuigje dat nu is gecrashed zou in de toekomst mogelijk worden ingezet bij het opsporen van insluipers. De subsidiepot voor een nieuwe elektrische auto is na acht dagen al leeg. Er was 10 miljoen euro beschikbaar. Particulieren konden een subsidie aanvragen van 4000 euro voor een nieuwe auto met stekker. De subsidie is bedoeld om elektrisch rijden betaalbaarder te maken. Nieuwe aanvragen worden mogelijk doorgeschoven naar volgend jaar. De subsidiepot voor tweedehands elektrische auto's is nog niet leeg. Daarin zit nog bijna 6 miljoen euro. Voor een occasion kunnen automobilisten 2000 euro subsidie krijgen. Na het overlijden van een dierbare komen mensen vaak in de knel met hun werk. Dat zegt vakbond CNV, die een onderzoek liet doen onder 1100 werkenden. Van de mensen die een naaste verloren kreeg 1 op de 10 een burn-out... door de combinatie van rouw en werk. Een 1 op de vijf zegt te weinig steun te krijgen van de werkgever. De Australische regering gaat de tijdelijke visa van mensen uit Hongkong al in, die al in Australië wonen met vijf jaar verlengen. Ook wordt het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort. De maatregelen komen ruim een week nadat China een omstreden veiligheidswet doorvoerde in de stadstaat. Premier Morrison zegt dat de Hongkongers een veilige haven moet worden geboden. Het gaat vooral om studenten. Het weer regenachtig. Geleidelijk wordt het in het zuiden en midden droog. In het zuidoosten kan ook even de zon doorbreken. Dan wordt het 20 tot 23 graden.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 All of my niggas and titties. pas. Het was ook slecht weer in Spanje, dus dan kon ik altijd klaar bejassen en hoefde nooit meer af te wassen en nu nooit meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik zo fout bezien kan.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 Both. It's funny, we both listen. Both. It's a blessing, cause we both get it. Both. You the best thing, and I don't need a witness. I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted. Perfect. perfect. Picture perfect, you don't need no filter.